Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij rellen vannacht in Athene zijn ruim 70 mensen opgepakt. Het gebeurde na een concert. De directe aanleiding is niet bekend. Relschoppers belaagden een politiebureau. Ze gooiden met molotovcocktails, stenen en vuurwerk en staken auto's in brand. De politie reageerde met traangas en flitsgranaten. De rellen in de Griekse hoofdstad waren in een wijk die bekend staat als anarchistisch. Er is daar vaker onrust tussen inwoners en de politie. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy in het noordoosten van het land zijn tientallen doden en gewonden gevallen. De hulpdiensten spreken van 31 doden en 84 gewonden. Volgens president Zelensky kwamen de twee raketten neer op een gewone straat... op woongebouwen, onderwijsinstellingen en auto's. Lichamen liggen verspreid over straat. Zelensky wil dat de wereld krachtig reageert. De bosbrand bij de Loonse en Drunense duinen is onder controle. Wel zegt de veiligheidsregio Brabant-Noord dat het nog dagen kan duren voordat de brand helemaal uit is. Vanwege het nablussen en mogelijke rookoverlast geldt nog steeds het advies om weg te blijven uit het gebied. De brand begon gisterenmiddag. De brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. Regen en gunstige wind hebben daarbij geholpen. Een oppervlakte van zo'n 600 bij 700 meter is afgebrand. De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Kamworor. Omdat Abdi Nageye niet meedeed was hij vooraf ook de favoriet voor de eindzege. Kamworor was van plan het parcoursrecord te verbeteren. Dat is niet gelukt en deed er een minuut langer over in 2 uur 4 minuten en 34 seconden. De beste Nederlander was Vilmon Tesfu met een persoonlijk record. Bij de vrouwen is de marathon gewonnen door de Keniaanse Jacqueline Cherono.